Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson zegt dat alle volwassenen de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren. En daarom doet de staat een stapje terug. Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Vrijheidsdag geldt alleen nog voor Engeland. Wales en Schotland volgen later. In het Verenigd Koninkrijk worden nog zo'n 50.000 besmettingen per dag geregistreerd. Critici vrezen dat het aantal ziekenhuisopnames flink zal stijgen. In het afgelopen half jaar hebben Nederlandse start-ups net zoveel geld opgehaald als in heel 2019 en 2020 bij elkaar blijkt uit een data-analyse in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association. Begin vorig jaar waren er vanwege het uitbreken van de coronacrisis minder investeringen. Maar nu is er sprake van een inhaalslag waarvan vooral de grote start-ups profiteren. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden. Dat meldde media op Mallorca. Het slachtoffer van 27 was met vier vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door negen Nederlanders. Terwijl hij op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd geschopt. De afgelopen dagen lag hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. De negen verdachten zijn geïdentificeerd dankzij camerabeelden. Een van hen is in Spanje opgepakt, de rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen voor financiële hulp aan getroffen gebieden in Limburg.